De politie heeft in Barcelona twee groepen demonstranten uit elkaar moeten halen... waar gisteren een aanslag werd gepleegd. Een groep rechtsextremisten stond tegenover antifascistische demonstranten. Die staken hun middelvingers op en scholden de rechtse betogers uit. Nadat de politie de rechtse demonstranten van het plein verwijderd had... werd het in Barcelona weer rustig. In een zorginstelling in Eindhoven is een vrouw overleden nadat een medebewoner haar had overgoten met kokend water. Volgens de instelling waren er geen aanwijzingen dat de man iets van plan was. Zijn motief is nog onduidelijk. Het slachtoffer van 44 en de verdachte van 46 verbleven op een afdeling voor patiënten met de ziekte van Huntington. Dat is een erfelijke ziekte die de hersenen aantast. De verdachte stond eerder voor de rechter voor poging tot doodslag. Toen bleek hij ontoerekeningsvatbaar. Het parlement van Venezuela is officieel zijn macht kwijtgeraakt. De grondwetgevende vergadering heeft de macht overgenomen. Die vergadering is op de hand van president Maduro... en werd aangesteld om de grondwet te herzien. Internationaal kwam daar veel kritiek op. Het referendum dat aan de basis van de vergadering stond... werd door de oppositie geboycott. In de praktijk had het parlement in Venezuela al weinig invloed. Het Hoge Rechtshof ontnam de volksvertegenwoordiging al veel macht... en blokkeerde vrijwel iedere wet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het EK hun eerste wedstrijd moeizaam gewonnen. Het werd in Amsterdam tegen Spanje 3-1. De wedstrijd lag drie kwartier stil vanwege noodweer in Amsterdam. Het weer. In het binnenland is het vanavond en vannacht meest droog.